Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis... helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. Volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden duren. In Sittard woedt een grote brand in twee loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond even voor drie uur. Hoe de brand uit kon breken is nog niet bekend. Omdat er weinig bluswater is, moet de brandweer het aanvoeren. Dat maakt het blussen lastig. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Sittard. Vanwege de brand rijden er geen treinen tussen Sittard en Heerlen. In IJsland zijn de Europese filmprijzen uitgereikt, de EFA's. De Nederlandse film Knor, die eerder drie Gouden Kalveren won, viel buiten de prijzen. De grote winnaar in Reykjavik werd Triangle of Sadness. De Frans-Duits-Zweeds-Britse inzending won de prijs voor beste film, beste acteur en beste regisseur. Over ruim een half uur gaat voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig naar de maan. Het bestaat onder meer uit een lander uit Japan en een wagentje uit de Verenigde Arabische Emiraten. De missie is opgezet door het Japanse bedrijf iSpace dat op zoek gaat naar grondstoffen en water op de maan. En afgelopen woensdag is er een baby geboren op een KLM-vlucht van Ecuador naar Spanje. Een paar uur voor de tussenlanding op Schiphol kreeg een vrouw last van haar buik. Ze wist niet dat ze zwanger was, maar kreeg op het toilet persweeën. Na twee keer persen had ze de baby al in de handen, zegt het ziekenhuis waar de vrouw nu ligt met haar kind. En twee artsen en een verpleegkundige die toevallig aan boord waren hielpen bij de bevalling.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 Het licht van een open hart. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerk ja. It was a fly. ZFM. Stuur je allemaal fijne dagen en een keer.